Die waren afgesproken in het loonakkoord van afgelopen juli. De FNV blijft zich verzetten tegen het loonakkoord. Kickbokser Badr Hari is in hoger beroep veroordeeld tot 14 maanden cel. Het Openbaar Ministerie had drie jaar geëist. De kickbokser stond terecht voor zes mishandelingen, waaronder die van Koen Everink in 2012. De straf valt iets hoger uit dan die van de rechtbank. Daarnaast moet Badahari drie slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal 45.000 euro. Ajax-supporters zijn op 13 december niet welkom in de Galgenwaard. Bij de vorige wedstrijd zong een deel van de harde kern van FC Utrecht antisemitische liederen. En daarom moet het harde kernvak op 13 december leeg blijven. Maar van de club mogen deze supporters wel op een andere plek in het stadion zitten. Volgens de burgemeester is het daardoor niet mogelijk de supportersgroepen adequaat te scheiden. Paralympiër Marlou van Rijn heeft op de WK Atletiek goud gewonnen op de 100 meter. Ze liep de afstand in 12 seconden en 80 honderdste. Het is een nieuw wereldrecord. Afgelopen zaterdag was Van Rijn, die ook wel de Blade Babe wordt genoemd, ook al de snelste op de 200 meter. Republikein Paul Ryan is gekozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De stemming was een formaliteit omdat de Republikeinen een meerderheid hebben in het huis. Het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden is een belangrijke politieke functie in de Verenigde Staten. Na de vicepresident is de voorzitter de tweede in lijn van opvolging van de president. Het weer wisselend bewolkt, blijft wel droog. Morgen blijft het in het noordoosten lang grijs met maxima van 12 graden. De rest van het land schijnt de zon en wordt het een graad of 16. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is er onder andere veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Vinkenveen en Maarsen, 6 kilometer door een kapotte auto. Er zijn er twee rijstroken dicht... Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen ook een auto met pech. Daardoor staat er 4 kilometer. A15 Gorkum-Nijmegen tussen de afrit Leerdam en tot 16 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 9 kilometer.